Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. De VVD-minister Bussemaker wil docenten beter trainen en een telefonische hotline instellen. Maar VVD-Kamerlid Potters vindt dat onvoldoende. Hij wil dat docenten de wijkagent of de AIVD inschakelen. Radicalisering is volgens hem niet hetzelfde als loverboys of pesten. Dit is echt iets van de buitencategorie, zegt de VVD. Coalitiepartner PvdA is het niet eens met die harde lijn. Kamerlid Jatna Nansing vindt dat er pas een wijkagent moet komen als de situatie escaleert. De ANWB gaat binnenkort experimenteren met achteraf betalen voor het openbaar vervoer. Er zijn 1250 leden geselecteerd die een jaar lang elke maand een rekening krijgen. Door het makkelijk te maken nemen mensen eerder het openbaar vervoer, denkt de organisatie. Nu moeten reizigers hun OV-chipkaart van tevoren opladen. Als er onvoldoende saldo op staat, blijven de poortjes dicht. En veel mensen vinden dat vervelend, zegt de ANWB. Alle openbaar vervoerbedrijven doen mee aan de proef. Het dodental van de scheepsramp op de Chinese Yangtze-rivier is opgelopen naar 18. Nog steeds worden meer dan 400 mensen vermist, vooral oudere Chinese toeristen. Duizenden reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt, onder hen ook tientallen duikers. Ze zoeken naar overlevenden en lichamen in de rivier. Tot nu toe zijn er 14 overlevenden gevonden. Veel FIFA-sponsors hebben positief gereageerd op het vertrek van voorzitter Sepp Blatter. Coca-Cola noemt het een goede stap voor sport, voetbal en fans. Een creditcardbedrijf Visa zegt dat de nieuwe leiding van FIFA zich moet richten op integriteit, transparantie en fair play. De Amerikaanse Senaat heeft een nieuwe afluisterwet aangenomen. Daarin is vastgelegd dat de inlichtingendiensten niet meer op grote schaal telefoongegevens van Amerikaanse staatsburgers mogen bewaren. President Obama heeft de wet ondertekend. De belangrijkste wijziging vergeleken met de oude afluisterwet is dat de inlichtingendiensten de telefoongegevens pas mogen inzien na toestemming van de rechter. Het weer, periode met zon. Verder kan vooral in het noorden enkele bui vallen en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A13, daarna richting Rotterdam bij Delft-Noord 3 kilometer. A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij Knoop het Gorkum 6 kilometer. A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industrieterrein Avelingen 10 kilometer.